Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Honderden eindexamenleerlingen van twee VMBO-scholen in Maastricht... krijgen geen diploma, omdat er ernstige fouten zijn gemaakt met de examens. Die zijn ongeldig verklaard nadat de onderwijsinspectie fouten had geconstateerd. Volgens de inspectie had niet één van de 354 leerlingen van het VMBO Maastricht eindexamen mogen doen, omdat niet alle schoolexamens waren afgerond. De gegevens die de scholen aan de inspectie doorgaven bleken incorrect en incompleet. De leerlingen kregen het slechte nieuws vandaag te horen. Danny S., de man die ervan verdacht wordt dat hij maandagochtend vroeg een fatale aanrijding heeft veroorzaakt in Landgraaf, zit niet langer vast. Dat meldt het OM. Zijn voorarrest is niet verlengd. Hij mag de zaak in vrijheid afwachten. Bij de aanrijding na Pinkpop overleed een man van 35 uit Heerlen. Ook vielen er drie zwaar gewonden. Enkele uren na de aanrijding meldde S zich bij de politie in Amsterdam. Het kabinet gaat vier gevangenissen sluiten. Het zijn de gevangenissen in Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag. De sluitingen zijn nodig omdat door een daling van de criminaliteit... veel cellen al jaren leeg staan. Het personeel is vanmiddag op de hoogte gebracht. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. De werknemers worden zoveel mogelijk overgeplaatst... naar gevangenissen in de buurt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor een oplichter... die bedrijven opbelt... De oplichter probeert de bedrijven wijs te maken dat ze de Europese privacywet overtreden en daarom zo snel mogelijk een boete van 1000 euro moeten betalen. De oplichter doet zich voor als iemand die voor de autoriteit persoonsgegevens werkt. Dat is de instantie die controleert of bedrijven zich wel aan de nieuwe privacywetgeving houden. De autoriteit roept bedrijven op om zich te melden als ze gebeld zijn door de oplichter.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 Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, sawtail. Standing in line to see the show. but I'm about to blow one. fight that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainland, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for and a girl is singing songs to me.